Amber Brandsen met het NOS-journaal. De politie in het Australische Sydney heeft twee mensen opgepakt die een aanslag wilden plegen. Ze zouden van plan zijn geweest iemand met messen aan te vallen. Bij hun arrestatie werden onder meer een zelfgemaakte IS-vlag en een video gevonden. Op die video vertelt een man over het plegen van een aanslag. De verdachten worden aangeklaagd voor het voorbereiden van een terroristische daad. Ze moeten later vandaag voor de rechter komen. De VS trekken bijna alle militairen terug die in West-Afrika helpen bij het bestrijden van ebola. Na april blijven er nog zo'n 100 manschappen over. Op dit moment zijn er nog 1300 Amerikaanse militairen betrokken bij de aanpak van ebola. Volgens het Witte Huis is er veel vooruitgang geboekt bij de bestrijding van de ziekte. De taken van de Amerikaanse militairen worden vanaf mei overgenomen door burgers. Een meerderheid van het Griekse parlement heeft vertrouwen in de nieuwe linkse regering van premier Tsipras. Tijdens een stemming afgelopen avond stelden 162 parlementariërs vertrouwen te hebben in de regering. Dat is ook het aantal parlementsleden dat deel uitmaakt van de coalitiepartijen Syriza en de onafhankelijke Grieken. Pas echt spannend wordt het voor Griekenland tijdens de verdere onderhandelingen over het Griekse schuldenplan. Aankomende avond praat de Eurogroep over Griekenland. Het Amerikaanse tv-netwerk NBC heeft presentator Brian Williams voor een half jaar geschorst. Williams raakte in opspraak toen bekend werd dat hij meerdere keren heeft gelogen. De journalist beweerde onlangs dat hij tijdens de Irak-oorlog in een helikopter zat die werd beschoten. Dat bleek niet te kloppen. Vorige week gaf Williams zijn fout toe. Later bleek dat hij ook over andere ervaringen heeft gelogen. NBC noemt het optreden van Williams onacceptabel.